your Friday. Elke vrijdag 24 uur in de mix. Dit is de Slam Mix Marathon. Mix Marathon. Jarno van der Wielen. Acht minuten overheen, dat betekent deel 2 van de vrijdag is begonnen. Dichter bij het weekend dan ooit tevoren. En dat was lekker. Welkom bij de vaste prik in de Slim Marathon. Tot twee uur, daar is hij weer. Dit is Rehab. Mira, muchas sabes you. I want you, I want you, I want you, I want you. I want you, I want you. Loco con drogas, Esta noche, I want you, I want you, I want you, I want you. I want you. Me tienes loco, loco contigo. Que tatu y pastillas tú me tienes loco, loco, contigo, que estás tú sin pastillas. deze week. Dit zou wel eens de Grand Slam of de Mix Marathon Track of the Week kunnen worden. Nou goed, we hebben nog één titel te gaan rond de klok van 2 uur. Misschien is je voor Gordo en Reinier Zonneveld een Loco Loco. In de set van Rehab, vaste prik tussen 1 en 2... hoor je zijn beste klanken daarvoor Kessia en Kafar en Let's Get It. En zometeen in de mix, een track van Adam Ten. Million Pieces komt eraan. naar No Thanks featuring Kota. Dit is Where I Be in de Mix Marathon. Up in the stage now where I beat, beat, beat, beat. Up in the stage now where I beat, beat, beat, beat. Up on the stage know where I beat, beat, beat. Up on the stage now where I beat, beat, Up on the stage know where I be, Up on the stage where I She wanna dance in the back of the VIP, so let's go. in the back of the VIP. So let's go. know where I be. She wanna dance in the back of the VIP. So let's go. She wanna dance in the back of the VIP. So let's go. Dark la I spread the love. het online naar luistert met natuurlijk de vaste prik tussen 1 en 2. Dit is Rehab in de mix. En natuurlijk de meest gestelde vraag op een vrijdag. En dat mag natuurlijk. Wat hoorde ik nou net? Een track van Leonardo da Silva en Paulina Grace en El Chiempo. Daarachteraan kwam Known en Huddy I Can't Live. En dit is een track van Int Raw en Fetso. En die Sky in de Slam Mix Marathon met straks nog bellen met de man van de Mix van Track of the Week komende week. En onder andere nog John Summit een uur lang vanaf twee uur in de mix. I can't do fire in the sky. a fire in the sky. this black up in my pocket. This they rock up in my black up, black up, black up in my pocket. This they rock up in my pocket. This this black up in my pocket. This they rock dit uur vaste prik in de Slimmix Marathon. Laat je horen voor Rehab. En je weet het inmiddels rond de klok van 2 uur vaste prik op de populairste dance track voor komende week.